Want de coronacijfers zijn afgelopen week flink gedaald. En dat komt volgens het RIVM doordat we ons aan de maatregelen houden. We hebben natuurlijk al eh, een aantal weken terug maatregelen genomen die precies dit effect beoogden. Dus de daling is ook eigenlijk in lijn met de prognoses die gemaakt zijn. Omdat het goed gaat, mogen bioscopen, zwembaden, musea en bibliotheken waarschijnlijk volgende week weer open. Maar daarmee zijn we er nog niet, zegt minister De Jonge. Die daling moet nog fors worden ingezet, omdat het besmettingsniveau op dit moment gewoon nog veel en veel te hoog is. Gelukkig heel veel lager dan de vorige keer, dan de vorige week, maar heel veel te hoog nog en nog lang niet wat het wezen moet. Dus we moeten dat met elkaar nog volhouden. Hij denkt dat we zeker nog tot half december in een gedeeltelijke lockdown zitten... waarbij onder meer de horeca dicht is. De vier tieners die vastzitten voor een brand bij een toneelvereniging in Utrecht... zochten een plek om te hangen. Dit weekend werd het pand van het Nieuw Utrechts toneel verwoest door de vlammen. De schade is anderhalf miljoen euro. De jongens van 16 en 17 worden verdacht van brandstichting. Ze zeggen dat, ze, dat het uit de hand is gelopen. Er komt een onderzoek naar de zes geparkeerde Boeings op Twente Airport. Die parkeerde Lufthansa daar om ze later te slopen. Maar één vliegtuig vloog later weer terug. En dat mag niet volgens de inspectie. Op Twente mogen vliegtuigen alleen landen vanwege de baan. Het vliegveld zegt dat ze dat niet wisten. Het onderzoek moet duidelijkheid geven. En de Erasmusbrug in Rotterdam kleurde gisteravond ineens roze. Het werk van techjournalist Daniel Verlaan van RTL. Hij wist de kleur van de verlichting aan te passen. Een wachtwoord bleek niet eens nodig om de digitale beveiliging door te komen. Aanleiding was trouwens een reportage van RTV Rijnmond... waarin te zien was dat iemand de verlichting gewoon met een iPad bediende. Deze iPad maakt verbinding met de kast in de Erasmusbrug... En eh, op elke plek, waar dan ook in het land, kan ik eh, de brug in een, eh, in een kleur zetten. Inmiddels is het systeem aangepast. En dan nog het weer. Steeds meer bewolking. Mistig ook op sommige plekken. En er trekken wat buien over het land. Morgen waarschijnlijk droog, maar wel veel meer wolken. Het wordt maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. In de kop van Noord-Holland komt plaatselijk dichte mist voor.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 Staat op het podium en vult arena's met eenvoudige liedjes over liefde, verlies en de grillen van het leven. Gesteund door een honky-tonk houding leidt Combus de aanklacht tegen de keurige knappe jongens van country pop en doet het ook zeer goed.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 I'm an easy read, but I ain't no open book. Got a knack for making said What you see is what you get At least I'm honest I don't spin it like a wreck And I ain't acting like I'm better than you know I really am Yeah, you're dead on op de plank. Alsnog heb ik dit album van Christa Shows gekozen tot album van de maand. Mijn favoriete track is 22. Dit is het favoriete album van de maand. myself Jokum-achtige What's the Matter With Me te vertolken. het eerst uitgebracht door Glenn Campbell in 1970. Dit nummer wordt ten onrechte toegeschreven aan Carol Robertson. Het wordt omschreven als een verloren nummer uit de archieven van Elvis Presley. De original van deze week. Rachel Brooks' stem klinkt alsof het rechtstreeks vanuit een lang verloren gegaan radiostation naar ons toe komt. The Lovells Stockade Blues. I sing a worried I'm a worried man. van de maand. Clint Black scoorde in 1990 een nummer 1 hit met Walking Away. Daarna moest hij een jaartje overslaan, maar daarover meer in het tweede uur. Nummer 1 Country Hit. each other Not from the start The difference was day and night My finest hour Spent here with you in the dark Was just before I saw the light Again. het album Supernova is weggelegd voor Caitlin Smith. Die nog maar eens laat horen dat het geen hoogmoed was toen ze op 15-jarige leeftijd koos voor het leven als muzikant. Hier en daar klinkt het misschien net wat te gelikt, maar haar stem is geweldig. onze oosterburen doet Laura van de Elze het een stuk beter dan bij ons. Het waarom ontgaat me, zeker als ik naar een song als Time After Time luister. scoort zijn eerste videoclip met Dreams. Ik heb het wel eens eerder gezegd, deze zanger verdient veel meer aandacht. When you walk a fine line between love and hate, when you're in such a hurry and a whole world tells you wait too, and to your lawyer too. Honey, if we can't make it, I'm gonna give it all to you. water, I take it from the spring. If you can't handle what you ask for, don't you ask for anything. Message comes in a million years, the melodrama too. There's a cold wind blowing, honey, wants to blow around. ik deze week een nieuwe song tegen van Elizabeth Hope met Forever Mine. En ook die mag gehoord worden. Fresh New Country. smiling too peacefully. This was bound to happen. I do believe in destiny. And in another time were life, For I was me and surely you were blokje country uit eigen land. Ik heb Feeling Good Again gespeeld om elke live set te openen sinds ik in 2017 lid werd van de muziekscene in Texas. Het was een leuke, ontspannen manier om mensen te verwelkomen in de honky-tonks waar we spelen. Al dus Drew Morland. broken shoes. Chill north wind was blowing, but spring was coming on. As I wondered to myself just how long I had been gone. So I strolled across old Main Street, walked down a flight of stairs. Stepped into the hall and saw it, all my friends were there. The neon sign was flashing, welcome, come on everybody sang along. Dan and Margarita were swaying side by side. I heard they were divorcing, but I guess they let it slide. And I wished I'd had some money with which to buy around. I wish I'd catch my paycheck before I'd come to town. I reached into my pocket, and found 320s and a 10 feeling good again Silver City were standing by the fire Singing like they thought they was the tabernacle choir I wanted you to them all. Yeah, I wish that you were there I looked across the room and saw you standing on the stair When I caught you, I saw you break into a grin Feels so good, feeling good again gaat overduidelijk richting het traditionele country geluid, Zacht deinend met een fraai melancholisch jankende pedalsteel. Christa Shows met een track van het album van de maand. push you out to the margins. People are babbling, your stuff sinks to the bottom. And just like a weed that grows fast from a crack, they will step on your face and they'll never look back. muziek uit alle windstreken. We gaan naar Zwitserland, waar Andy Martin klaar staat met Come On Baby Dance With Me. from a friend. The music's good. Then I saw you sitting there. Got up off my chair and said this word I never thought I could. Come on, baby, dance with me. Dance with me all night long. other's names in between the songs. Come on, baby, can't you see? This just feels so right. We can dance together all night long and walk home in the morning light. I hope you don't mind that I'm being a little forward I believe in love at first sight. You bet. We can start off with a drink, whatever you think or a want, and then a fast two step. Come on, baby, dance with me, dance with me all night long. shadows knees in between the songs. Come on, baby, can't you see? This just feels so houd ik me steeds vast aan het feit dat de zon weer op zal komen. James Ellis en de Jealous Guys beamen dit. Zometeen nog een uur country.